Vijf uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam is kort na middernacht een man in een auto neergeschoten. Het gebeurde in Oud-Zuid. Alles wijst erop dat hij is overleden, al kan de politie dat nog niet bevestigen. De politie heeft een witte tent over de auto geplaatst... en de forensische opsporing doet onderzoek. De afgelopen maanden zijn in Amsterdam meerdere liquidaties gepleegd. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze schietpartij daar iets mee te maken heeft. Overleg over de toekomst van V&D gaat vandaag verder. Onderhandelaars bereikten gisteravond laat geen akkoord over een reddingsplan voor de V&D-winkels. De warenhuisketen maakt verlies en wil onder meer dat de huren daarom worden verlaagd. De verhuurder van een groot aantal V&D-panden is optimistisch dat er vandaag een akkoord over wordt bereikt. De Iraakse stad Mosul is gisteren zeker twaalf keer gebombardeerd door straaljagers van de internationale coalitie. Mosul is de tweede stad van Irak en is sinds juni in handen van terreurbeweging Islamitische Staat. Volgens Koerdische strijders zijn de bombardementen op Mosul flink toegenomen sinds de executie van een Jordaanse piloot afgelopen dinsdag. Tunesië heeft tientallen moslimextremisten opgepakt. Ze worden verdacht van het plannen van aanslagen op het ministerie van Binnenlandse Zaken en drukke plekken in de hoofdstad. Volgens het staatspersbureau van Tunesië hebben sommige verdachten meegevochten met IS. De verkiezingen in Nigeria worden zes weken uitgesteld. Eigenlijk zouden de Nigerianen volgende week naar de stembus gaan om een nieuwe president te kiezen. Maar dat wordt 28 maart. Aanleiding is de veiligheidssituatie in het noordoosten van Nigeria... waar terreurgroep Boko Haram veel aanslagen pleegt. Het weer, vandaag af en toe zon, droog en 5 tot 7 graden.